12 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Twee vliegtuigen gaan op verzoek van de Europese Commissie burgers ophalen in de Chinese stad Wuhan vanwege het coronavirus. De eerste vlucht vertrekt morgen vroeg vanuit Frankrijk. De tweede gaat later deze week. Volgens de Commissie mogen alleen mensen mee die geen symptomen vertonen van besmetting met het virus. In Frankrijk is inmiddels een vierde patiënt met het coronavirus opgenomen. President Trump heeft zijn plan voor Israël en de Palestijnse gebieden gepresenteerd. Volgens hem is het de deal van de eeuw. Trump noemt het een realistische twee-staten-oplossing. Het komt neer op het stichten van een Palestijnse staat... en Jeruzalem moet de onverdeelde hoofdstad van Israël worden. Israël is enthousiast over het plan, maar de Palestijnen wezen het op voorhand al af. Bij brandweerprotesten in Parijs heeft de politie traangas en waterkanonnen ingezet. De brandweerlieden demonstreerden voor betere werkomstandigheden en garanties voor hun pensioen. Ook willen ze een verhoging van de gevarenbonus, die al sinds 1990 gelijk is gebleven. Al maanden wordt er veel gedemonstreerd in Parijs. De vakbonden zijn kwaad over de pensioenplannen van president Macron. Het Openbaar Ministerie looft 15.000 euro uit voor de gouden tip in de zaak van een overleden vrouw vorig jaar. Haar lichaam werd in juni gevonden in een weiland bij Westdorpen op de grens met België. Ze was doodgeschoten. In de zaak zijn zo'n 500 tips binnengekomen, maar tot nu toe kon haar identiteit niet worden vastgesteld. Feyenoord heeft de kwartfinales bereikt van het toernooi om de KNVB-beker. De Rotterdammers wonnen in Sittard op de valreep met 2-1 van Fortuna. Luciano Narsing scoorde de winnende treffer in de slotminuut van de verlenging. De wedstrijd was vorige week na ruim een uur vanwege de mist gestaakt bij een stand van 1-1. En het weer. Vanavond en vannacht voornamelijk langs de kust nog een enkele bui met kans op onweer.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1370 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen aan een uurtje nieuwheidsmuziek. En dat doen we met de Nederlander Ro Miriam. de, beste kerel komt uit Den Haag. En dit laatste album, ook elektronische muziek, heet Moments of My Life. Daarna Be The Love You Seek van Sonic Yoki. Dat komt weer heel ergens anders vandaan. Ik ben eh, even vergeten waar ook weer. Maar in ieder geval eh, misschien wel de andere kant van de wereld. Maakt niet uit. Ehm, verder eh, James Asher. Ja, waar we het vorige uur mee begonnen. Dat eh, komt ook weer terug. Zijn ene laatste album On The Good Food. samen met Arthur Hull heeft hij dat gemaakt. En dat heet, de track heet Jungle Party. Nou, dat wordt heel gezellig. Maar ook Jazz Meditations van Dan Ru Ruvolo. Ehm, die komt ook even langs. Goed, genoeg nieuwe werken, ook meditatieve muziek. En dat allemaal in de Peaceful Radio Show 1370. Terug te luisteren op www.peacefulradio.info.